En bij de hardlooptoets mogen studenten van de politieacademie kiezen of ze het buiten willen doen of op een loopband. Israël en de Palestijnen hebben een staakt het vuren afgesproken rond de Gazastrook. Volgens de Palestijnen ging het vanochtend vroeg in. Afgelopen weekeinde was het in de regio de gewelddadigste periode in vijf jaar. Bij beschietingen over en weer vielen in Israël vier doden en aan Palestijnse kant 27. Vannacht bleef het relatief rustig. De Verenigde Staten sturen oorlogsschepen naar het Midden-Oosten. Nationaal Veiligheidsadviseur Bolton noemt het een antwoord op een aantal verontrustende en escalerende aanwijzingen en waarschuwingen. Hij zegt niet wat de precieze aanleiding is voor het besluit, maar de VS is volgens Bolton niet uit op een oorlog. De Amerikaans-Iraanse verhoudingen zijn al geruime tijd slecht. In het onderzoek naar de seriemoordenaar in Cyprus heeft de politie weer een koffer met een lichaam gevonden. De koffer lag op de bodem van het meer, waarvan de opgepakte legerofficier heeft gezegd dat hij er meerdere slachtoffers heeft gedumpt. Het zou dit keer gaan om een kind. De vondst van gisteren brengt het aantal gevonden slachtoffers op vijf. De marathon van Belfast, die gisteren werd gelopen, was bijna een halve kilometer te lang. Deelnemers klaagden dat ze volgens hun eigen GPS-gegevens veel meer moesten lopen dan de voorgeschreven 45 kilometer en 195 meter. De organisatie gaf dat later toe en zei dat de gidsauto een paar keer niet het juiste parcours had gereden. Ondanks de langere route liep de winnaar bij de vrouwen in Belfast wel een baanrecord. Het weer, vooral vanochtend zon, in de loop van de dag overal wolkenvelden en af en toe een bui. En het wordt hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er is wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Battenverdorp 3 kilometer. De vertraging net aan 5 minuten.